Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland gaat proberen om meer Afghanen op te halen. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Naast alle tolken zouden er eerst zo'n 70 Afghanen recht hebben op evacuatie naar Nederland. Maar dat worden er meer. Zo'n 1000 tot 2000 mensen. De mailbox van het ministerie van Buitenlandse Zaken is, nadat de Taliban de macht heeft gepakt, overvol geraakt met Afghanen die om hulp vragen. Het demissionaire kabinet wil daarom samen met mensenrechtenorganisaties en Defensie een evacuatielijst opstellen. Bij autobouwer VDL denken ze niet dat ze morgen weer volle bak aan het werk kunnen. De fabriek in Born in Limburg lag vandaag de hele dag plat door een cyberaanval. Wie erachter zitten is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van 1 Limburg. Zijn het eh, hackers die het uit balorigheid doen eh, om het bedrijf dwars te zitten... die een zogenaamde DDoS-aanval plaatsen? Of hebben we hier te maken met criminelen die echt eh, ja, los geld willen gaan eisen straks... Om, om de boel bij VDL weer te kunnen ontgrendelen? Ja, het is hoe dan ook nog niet opgelost, dus ook morgen kan de fabriek nog niet normaal draaien. De Duitse vaccinatiecommissie adviseert een extra prik voor mensen die zijn ingeënt met Janssen. Dat vaccin zou niet goed beschermen tegen de Delta-variant. Het advies is om een extra boostershot te geven van Pfizer of Moderna. Eén nachtje slapen nog en dan moet Oranje weer aan de bak. Morgen staat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland op het programma. Dat moet te doen zijn, zou je zeggen. Maar bondscoach Louis van Gaal denkt niet dat het een makkelijke pot zal worden. Ik heb slechte ervaringen hier in deze orde het is allemaal niet zo makkelijk. Als de tegenstander compact gaat verdedigen, dan moet je er wel doorheen. En dan heb je heel veel ruimte achter je. En het hoeft maar één of twee keer te zijn. En meestal scoren deze ploegen daaruit. Eh, dat is nou eenmaal zo. En, en, dus het is ongelooflijk moeilijk om, om hier te winnen. Maandag dan is er nog een wedstrijd. Dan is Gibraltar de tegenstander. Het weer nog. Vanavond koelt het snel af. In de nacht en ochtend kan op veel plaatsen mist ontstaan. En ook morgenochtend is het grijs en mistig. In de middag wordt het wel vrij zonnig.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 Dit was Chapel Heart en That's a Redneck Summer Night. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. En wat hebben we nog allemaal voor je klaarstaan? Uiteraard, de Nashville Spiegelplaat komt voorbij. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album. De Maandartiest komt voorbij. Gospel Country, Bluegrass, kortom van alles en nog wat. En natuurlijk ook de digitale brievenbus, want die mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Muziek hebben we klaarstaan van Travis Dalton, die uit Canada komt. Hij is daar al lang geen onbekende meer en won daar al diverse awards. Zijn nieuwste single heeft hij zelf geschreven. En hoe dat klinkt ga je nu horen. Dit is Somewhere. I guess it's one of those nights Moon just doesn't seem so bright Fog hanging in the sky Getting rid of the feel of summertime I can see my breath in the cool night air No fires blazing, no one's round to hear It's just me and my guitar Hanging out under the stars The fog gets thicker or that might be in my mind from All those drinks, it's 2 a.m. I started drinking at 5 Coyote Howl plays a lonesome chord in the air Brings back memories of the times I had what you're doing somewhere. I'm not saying you're on my mind all the time, but sometimes my heart rewinds to a day I've got your hand in mine, driving across that county line. The fog is thicker, or that might be in my mind drinks, it's 2 a.m. I started drinking at 5. Coyote Howl plays a lonesome chord in the air. Brings back memories of the times I had, and it makes me wonder. Seasons change, though I wish that they'd stay the same. Late at night, find your a.m. I started drinking at 5 Coyote Howell plays a lonesome chord in the air Brings back memories of the times I had you're doing somewhere was Travis Dalter met Somewhere. En later in dit uur gaan we nog één keertje terug naar de digitale brievenbus. Maar nu gaan we naar muziek uit Nederland. Dit is het duo John en Nienke. Dit is Believing. I don't remember how I got here. When my rose-colored glasses disappeared. Sometimes my fingers they can lose touch Start letting go of everything I love hier bij de Nashville Radio Show. En we gaan nu naar de Nashville spiegelplaat. Daarvoor gaan we naar het origineel uit 1988. En in 2021 werd er een hele andere versie opgemaakt. Het, het is een liedje over de truckdriver Charlie... die na 30 jaar achter het stuur te hebben gezeten met pensioen gaat... om tijd met zijn vrouw door te brengen. Dit jaar kwam het album en de film The Ice Road uit... en nam Carly Pierce een versie op van het nummer. Maar het origineel is van Katy Mattea. Je gaat twee keer luisteren naar 18 Wheels en A Dozen Roses. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Charlie's got a go watch. Don't seem like a whole lot. After 30 years of driving up and down the interstate. But Charlie's had a good life. And Charlie's got a good wife. And after tonight, she'll no longer be counting the days. 18 weeks. Radio Show. Bluegrass Time. en A Hard Life Makes a Good Song. En volgens mij eh, is dat wel zo met zowel bluegrass, folk Amerikanen als country muziek. Je haalt gewoon alles uit het leven. En daar maak je gewoon een liedje van. En Kospol, daar gaan we nu meer naartoe. Ik zat even te kijken. Ik denk, wat gaan we nu weer doen? We gaan naar de Kendalls. Vader Royce en dochter Jeannie eh, vormen samen de Kendalls, Een country duo die van 1969 tot 1998 diverse singles en albums uitbrachten. Een van die albums is een country gospel album met daarop Let's All Go Down to the River. Let's all go down to the river. waren de Candles en Let's All Go Down to the River. En dan vraag ik me eigen af, ja, wat is er dan bij die rivier? Dat vertellen ze dan weer niet, hè? Heel jammer. We gaan eh, naar muziek van onze maandartiest en dat zijn in de maand oktober de Eagles. Eh, in juni 72 kwam het debuutalbum uit. Dat werd genoemd naar de band. En het eerste nummer van dat album hoorde je al in het eerste uur. Het nummer dat je nu gaat horen werd geschreven door Clem Fry... en zijn toenmalige buurman Jackson Brown. Dit is eh, Take It Easy. Dit is de Nashville Maandartiest.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 dat waren Anita en Helen Carter uit 1971 met Bury Me Beneath the Willow Tree. Ik heb wat volk voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Colorado voor muziek van Matt en Madeline Sugart. Dit is A Late Walk. A Late Walk. Ik zei toen dus straks dat we nog één keer naar de digitale brievenbus gaan. Maar dat klopt helemaal niet. We gaan nog twee keer. We gaan eerst naar België. En dat doen we met de nieuwste single van Aina Rose. Die kregen we binnen. En ehm, ja, het is eigenlijk een vrolijk romantisch liefdesliedje geworden. En je hoort daar ook wel wat bluegrass invloeden in. En hoe dat klinkt ga je nu horen. Dit is Sound of Love. Please don't go uit België. En dat nummer heet Sound of Love. En van uh, typische muziek gaan we naar outlaw country. Dat is toch ook weer iets heel apart. Cody Jinks is dit en Must Be The Whiskey. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. No, I'm not going crazy, but lately my head and my heart seem to be at least a million miles apart. And my heart says to love you, my head says to run. like my heart is too afraid to tell my head what it's done. I know that it could never be the way it was. Even though you'll be the death of me, I can't give you up. Too much is not enough. It's not the love, it's not the lust that grips me. It must be the whiskey. dat was Cody Jinks hier bij de Nashville Radio Show. Ook onder stem die ik wel heel erg mooi vind klinken. We gaan naar het Spotlight album. En dat is het, uh, dat is niet het debuutalbum, maar de debuut EP moet ik netjes zeggen. Long Time Coming van de Amerikaanse zangeres Sandra North. Je gaat achter elkaar luisteren naar Southern Man en daarna Try Again. Dit is het Nashville Spotlight album. Remember de twee laatste nummers van de debuut-EP van Sandra North. En dat heet Long Time Coming. En we gaan nu verder met muziek van Frankie Lane. En eh, Frankie, hoe heet ze ook alweer? Jezebel. Oh, oké, okay, dankjewel. Jezebel. If ever the devil without fear of home, home, it was you. Jezebel, it was you. If ever an angel fell, Jezebel, it was you. Jezebel, it was you. If ever a pair of eyes promised paradise, deceiving me, grieving me, leaving me blue. Jezebel, it was you. The devil's plan was made to torment man. It was you. Jezebel, it had never known a lover such as you. 18 dreams. my feet Jezebel. En er komt weer een eind aan de show. We hebben alles weer gehad de afgelopen, afgelopen twee uur. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb er eentje voor je klaarstaan in de digitale brievenbus. De nieuwste single van Tip Jar samen met de Bayou Brothers. Americana met een vleugje Cajun uit Nederland. Tip Jar dus en de Bayou Brothers en All That You Wanted.